Jurjen Boekraat met het Journaal. Als Hamas niet voor zaterdag rond het middaguur gijzelaars overdraagt aan Israël... zal Israël het staakt het vuren beëindigen. Dat heeft premier Netanyahu bekendgemaakt. Hamas kondigde gisteren aan dat het vrijlaten van gijzelaars voor onbepaalde tijd wordt opgeschort... omdat Israël zich niet aan de bestandsvoorwaarden zou houden. Israël zou onder meer te weinig hulpgoederen toelaten. Netanyahu waarschuwt nu dat Israëlische militairen het intense vechten in Gaza zullen hervatten... totdat Hamas uiteindelijk is verslagen. PVV-staatssecretaris Koen blijft vasthouden aan haar plan om gevangenen twee weken eerder vrij te laten. Afgelopen week had ze een hoog oplopende ruzie met partijleider Wilders... omdat hij falikant tegen het plan is. Maar in de talkshow van Eva Jinek zei Koen dat ze met haar rug tegen de muur staat... omdat er een nijpend tekort is aan cellen en aan personeel. Ze wilde niet ingaan op wat Wilders tegen haar heeft gezegd... maar noemde het wel een heel pittig gesprek. Wilders zou hebben gezegd dat ze moest opstappen als de maatregel doorgaat. Maar Koenradi zegt dat ze blijft. Bij een grote brand in een stal in Kokkengen in Utrecht... zijn vanmiddag geen 30, maar 19 koeien omgekomen. Eén dier is levend uit de stal gehaald. Waardoor de verwarring bij de veiligheidsregio ontstond is niet duidelijk. De brand brak rond 1 uur vanmiddag uit door nog onbekende oorzaak. Naast koeien stonden er ook landbouwvoertuigen in de stal. Die zijn verwoest. Op het erf zijn nog meer stallen met koeien, maar die dieren waren niet in gevaar. Het weer. In Friesland en Groningen vanavond en vannacht wat sneeuw. In de rest van het land valt van tijd tot tijd regen. Het koelt af naar 0 tot 3 graden. Morgen gaat het in het noorden weer sneeuwen bij temperaturen daar rond het vriespunt. In de rest van het land regen en 2 tot 6 graden. Met in het zuiden soms wat zon.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 Here, right here, that's where I'm gonna stay. All night long. stay Just until I feel this misery is gone Moving, kicking, grooving, keep the music strong And on and on and on and on Let it play on and on Let it play on and on And on and on, yeah Ah, I'm out here dancing still oh these things I feel Oh, yeah, the tender love we used to share mm -hmm. See, it's like it's no longer there mm, I, have got to hide what's killing me inside Yeah, let the music play Cause I just wanna dance the night away Here, right here, that's where I'm gonna stay all night long, all night long. Oh yeah, let the music play on, just until I feel this misery is gone. Moving, kicking, moving, keep the music strong. Let it play on and on and on and on. Let it play on and on. Let it play on and on and on and on. music play till the misery is gone. Ja, deze wijze woorden werden eh, eh, uitgevoerd door Papik, een Italiaanse formatie die dit eh, popmelodietje een beetje verjazz heeft. Uh, welkom bij het tweede uur van ZFM Jazz. Let the music play. Laten we dat vooral gaan doen natuurlijk in het tweede uur met mooie jazzmuziek en easy listening muziek. We zitten dus altijd een beetje op dat grensvlak natuurlijk. En er staan mooie dingen op de rol. En ik heb er zin in. Dus we gaan gewoon lekker draaien. Eh, een nummertje wat eh, redelijk oud is. Maar wat ik eh, ook weer zo'n prachtige naam vind. Dr. Buzzard Original Savannah Band heet dat. Cherche la is, heet, het nummer. Eigenlijk is dit de voorloper van King Cre Kid Creole in de Coconuts. Maar dit was een, hun eerste hit volgens mij. Dr. Buzzard Original Savannah Band. Cherchez la Femme. dat was natuurlijk Dr. Buzzard Original Savannah Band. De voorloper van Kid Creole en Coconuts. Eh, als je trouwens wat filmpjes van deze lieden wil bekijken... moet je maar eens op eh, YouTube kijken. Je wordt er altijd vrolijk van, zou ik bijna zeggen. Eh, tijd voor iets heel anders. Tijd voor Rinus Groeneveld. Rinus Groeneveld, eh, nou, de echte jazzliefhebbers weten natuurlijk dan meteen... dat ik het over eh, de saxofonist heb. Rinus Groeneveld, uh, die al jaren meedraait in de, in de jazzwereld... en eigenlijk een beetje kan vergelijken qua stijl met Dexter Gordon... En eh, die, volgens mij is er ook een boek over hem uitgekomen. Want het is een saxofonist die heeft last van oorsuizingen. En daar heeft hij, nou, nou volgens mij is dat in een boek eh, beschreven. Eh, een mooi nummertje van hem, The Gravy Waltz, van een cd'tje Big Ali. The Gravy Waltz. En volgens mij trad hij ook nog wel op met Boris van Alex samen. Dat was eh, ook wel een aardig koppeltje. Eh, we zitten in een Nederlands hoekje. Dan kom ik terecht bij Caro Emerald. Eh, de, de Shocking Miss Emerald. ja, dat is volgens mij weer een poosje geleden. De, die cd die ze toen gemaakt heeft. 2013. Volgens mij heeft ze een, een, een, een ander genre gekozen. Maar eigenlijk moet ik bekennen dat ik niet zoveel meer van haar gehoord heb. Dus de hoogste tijd om toch iets van die oude cd uit 2013 te draaien. The Shocking Miss Emerald. and something's gotta work. I know I did it to myself, but man, oh man, it hurts. That second last martini, the one on doubt real smooth, set me on a bender with nothing left to lose. I just can't apologize for what I did to myself. My bed's an ocean. and none of them medicine to cure my every ill with some kind of magic pill. I just apologize for what I did to myself. My bed's an ocean liner, and I can't call for help. Eh, moeilijk om van stijl te switchen. Ik begreep dat ze met die stijl eigenlijk niet zo, zich zo happy meer voelde... en dat ze een andere muziekstijl gekozen heeft. Maar blijkbaar, ik heb er nog niet veel van gehoord. Dus dat kan aan mij liggen, maar het kan ook zijn dat het nog niet echt doorgekomen is. Eh, we zaten in een Nederlands hoekje en dan, dan kan je ook niet om deze manier heen. Benjamin Herman. A Man With A Plan. Dit nummer heeft hij overigens ooit in de coronatijd ook op de, eh, op, opgenomen met de Metropoolorkest. Maar dit komt van een cd'tje Deal 2012 geloof ik uit mijn hoofd. Ja, mooie klanken van eh, Benjamin Herman. Nou, dat waren drie Nederlandse jazzartiesten achter elkaar. Dan wordt het tijd om toch weer de oceaan over te steken. En dan komen we terecht in de Verenigde Staten, met name in Seattle. En daar komen we bij Eugenie eh, Jones, heet zij. Eh, in Seattle. En dit is een zangeres die mooie muziek maakt. En die heeft onlangs weer een CD uitgebracht. Eugenie. En zeker 2025, ja, we draaien ook hele nieuwe cd's natuurlijk in eh, ZFM Jazz. En ik laat iets horen van haar, Eugenie Jones. En ik don't, eh, een heel bekend nummer, deze. Anthony Jones, mooi, mooi, mooi. Eh, ja, dan kom ik terecht bij iemand die je misschien niet kent. Gloria Coleman, misschien ken je haar ook wel. Een, eh, een speelt piano en orgel. Eigenlijk zijn er niet zo heel veel bekende dames die eh, orgel spelen. Ik kan me herinneren Shirley Scott. En eens even kijken wie ik nog meer kan noemen zo uit het hoofd. er was er nog een, Rhoda Scott. Volgens mij er zijn er wel een paar, maar die, deze dame... Gloria eh, Coleman, die uh, speelt ook orgel. En eh, ja, daar ga ik iets van laten horen. heeft met alle grote ook gespeeld hoor, Gloria Coleman. Dus even kijken waarin. Hier heb ik wat. Funky Rob. Ja, dit was eh, Gloria Coleman de eh, Quartet. Eh, en op gitaar hoorde je Grant Green, een bekende gitarist. En Paula Roberts. En dat komt van een cd'tje Soul Sisters. cd'tje uit 62 volgens mij. LP moet ik dan zeggen natuurlijk. ja, deze dame heeft niet zo gek veel zelfs LP's gemaakt. Maar wel heel, met heel veel mensen meegespeeld. Met alle groot heeft ze meegespeeld. En wat ik grappig vond, dat ik een, eh, een eh, cd tegenkwam van Hank Crawford, een bekende saxofonist. Groove Master uit, eh, even kijken wat dat is. Het moet ergens in de negentig jaren geweest zijn. En daar speelt ze ook nog een, een leuk nummer op mee. En dat, dat nummertje heet Grown and Gone. En dat is van de Hank Crawford. Ik ga eens even kijken wie daarop meespelen. Want dat was wel echt grappig, vond ik, toen ik dat las. Als ik dat zo gauw kan vinden. Oh ja, hier heb ik het. Hank Crawford speelt natuurlijk de saxofoon. Of piano. En uh, Gloria Coleman speelt op het orgel. Dr. John op de piano. Dat vond ik wel grappig. Dus vandaar Hank Crawford. komt die? Hank Crawford, eh, Crown and Gone. Ja, aardige meestamper. Groove Master 1990, uh, eh, Hank Crawford. Grown and Gone. En natuurlijk ging het natuurlijk ook om Gloria Coleman die op het orgel speelde. En eh, vaag op de achtergrond Dr. John. zat ook een mooie ba uh, baritonsax in. En Hank Crawford speelde zelf de saxofoon. ik kwam laatst iets tegen, dat heette de Alesi Brothers. En dat is eigenlijk een heel bekend nummer uit de, oudheid. Oh, Laurie heet het. Maar ik vind het toch wel pas in dit programma. I'd like to stay in love with you. Jazzy Brothers. Ja, toch een beetje jazzy nummer, dus dat eh, past hier wel in, vond ik. En eh, toen ik die fluit hoorde, moest ik aan Ronald Snijders denken. Ronald Snijders, een bekende uh, fluitspeler, jazzfluitspeler in Nederland... afkomstig uit Suriname en is ook wel, heeft ook al prijzen gewonnen. ik herinner me de Boy Edgar prijs 2022. En die heeft onlangs weer een nieuwe cd uitgebracht... Penta. Daar staat prachtig mooie muziek op. Uh, eh, deze opgenomen, direct to disc, opgenomen in de Artone Studio in Haarlem. Ik ga het een stukje laten horen. Aanstekelijk nummertje van Ronald. Eh, even kijken, hier is het. Maseko. Yeah, let's do Maseco. The mother of Caseco. One, two, three, one. Ah. Ronald, Ronald Snijders. <clears throat> Mooi. Eh, ja, dan heb ik eh, gevonden uh, eh, Lacasia Benjamin, een, een saxofoniste. Pursuance de Coltrane's, daar speelt ze muziek op op die cd uit 2020 van de, de Alice en John Coltrane. En ik heb gekozen voor het nummertje Central Park West. En als je iemand hoort sketten, is dat Jasmea Horn, ook een bekende zangeres... Dan gaan we luisteren naar Lacasia Benjamin. uitvoering. Eh, Central Park West heette dit nummer. Lacatia Benjamin en eh, Jasmea Horn. Eh, je hebt geluisterd naar ZFM Jazz, samenstelling, presentatie, Alco B. En ja, we hebben weer een blik opengetrokken met jazz bekend en minder bekend. Oud en nieuw, heel nieuw soms zelfs al. En ja, ik hoop dat je het leuk vond. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van. We gaan eruit met Michelle David en de True Tones van hun, laatste cd Brothers and Sisters... het eh, eh, gelijknamige nummer. Eh, tot een volgende keer. Oh ja, niet vergeten vanmiddag uh, Jazz in Zandvoort. Ik zal het bijna wel vergeten. 9 februari. Dirk de Kloet kwartet met muziek van Frank Sinatra. Nou, dat belooft veel moois. Michelle David, tot slot, komt ie. Brothers and Sisters. till somebody, maybe everybody. You know our children are watching and waiting to see if we all just be be happy with ourselves. somebody, maybe everybody. You know our children are watching and waiting to see if we all just be, be happy with ourselves and finally show love to someone else. What do you have to lose when there's only love to choose? brothers and sisters, we gotta stop fighting. Love one another and stop denying. We're more like than different, wrapped in various wrappings. Gifts we bring to the table, we should be celebrating and clapping. Dear world, somebody, maybe everybody. Can you feel the collective pain? Ooh, through every vein. You can't possibly rejoice thriving when our brothers and sisters are dying. How can you be so cruel? This world is ours, not here for one man to Oh, brothers and sisters, we gotta stop fighting.